Jelle Seubring met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dat meldt een hooggeplaatste Oekraïense militair. Er vielen zeker tien gewonden. Het zou gaan om een groot aantal drones en raketten. Ooggetuigen melden meerdere explosies. Ook Rusland meldde vannacht tientallen droneaanvallen van Oekraïne. Er zouden zes drones die naar Moskou onderweg waren zijn onderschept. Het Russische leger voert al een aantal nachten op rij grote luchtaanvallen uit op Oekraïnse steden. Gisteren zouden 13 burgers in Oekraïne zijn gedood en ook werden zeker 15 gewonden gemeld. De politie heeft in Spijkenisse een zelfgemaakt explosief gevonden in een scooter. Het explosief werd aangetroffen onder het zadel. De explosieve en opruimingsdienst heeft de zelfgemaakte bom weggehaald. Omdat de scooter in een achtertuin stond, moesten drie woningen tijdelijk worden ontruimd. Twee personen zijn aangehouden en de scooter is in beslag genomen. In Noord-Korea zijn drie mensen opgepakt vanwege een mislukte te waterlating van een marineschip eerder deze week. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia gaat het om de hoofdingenieur van de scheepswerf, het hoofd van de bouwafdeling en iemand van de administratie. Het 5000 ton wegende oorlogsschip had woensdag zijwaarts in het water moeten glijden, maar dat ging mis. Het schip bleef deels op de kade liggen. Dictator Kim Jong-un, die toekeek, sprak van een criminele daad. Het is niet duidelijk wat voor straf er boven het hoofd van de opgepakte mensen hangt. In de play-offs van de Eredivisie heeft Willem II gisteravond met 3-2 gewonnen van Dordrecht. En daarmee heeft de club zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor een plek in de Eredivisie. Willem II speelt daardoor volgende week tegen Telstar. Het weer in het hele land regen of motregen bij zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend trekken de buien weg, maar er blijft nog kans op een bui. Het wordt 18 graden, maar het voelt wel frisser aan.